Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het WK in 2004. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 President Obama praat met republikeinse en democratische leiders en volgens ingewijden gaat het de goede kant op. Obama had zich een week lang op de achtergrond gehouden, maar toen bleek dat het congres er niet uitkwam, besloot hij toch weer het voortouw te nemen. In Amsterdam heeft de ME gisteravond tientallen leden van motorclub Satudara opgepakt. Dat gebeurde nadat ze zich in een café in de Scheldestraat tegen de politie hadden gekeerd. Ze bekogelden de agenten onder meer met glas. De politie hield de Molukse motorclub in de gaten na berichten dat die een ruzie wilde uitvechten met de Hells Angels. De Scheldestraat was urenlang afgesloten. Bij het Brabantse dorp buiten is gisteravond een Poolse man doodgereden die op de provinciale weg liep. De politie gaat ervan uit dat hij autopech had en te voet op zoek ging naar hulp. Een automobilist zag hem te laat en kon hem niet meer ontwijken. In Guatemala mag de ex-vrouw van president Colom definitief niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze was in april van haar man gescheiden om de wet te omzeilen. Daarin staat dat familieleden van de president zich niet kandidaat mogen stellen. Na een lagere rechtbank heeft nu ook het Hoge Rechtshof van Guatemala de truc afgekeurd... omdat de scheiding een vorm van fraude is. FC Twente heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar won gisteravond in de Amsterdam Arena met 2-1 van landskampioen Ajax. Twente speelde de tweede helft grotendeels met 10 man nadat aanvaller Berghuis twee keer geel had gekregen. Toch wist Ruiz in de 68ste minuut de winnende treffer te maken. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het westen breekt vanmiddag de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden, vanaf morgen zon.